Gisteren herhaalde Verhagen dat het CDA voorlopig niet aan het informatieoverleg wil meedoen. Hij vindt dat eerst duidelijk moet worden of VVD-leider Rutte en PVV-leider Wilders het eens kunnen worden. Maar Rosentaal heeft hem nu toch weer uitgenodigd voor een gesprek. Na Verhagen praat hij weer met Rutte en Wilders. Vooral Wilders wil dat Verhagen meepraat, omdat volgens hem onderhandelen met een lege stoel geen zin heeft. Het Openbaar Ministerie op Aruba verwacht eind augustus te kunnen praten met Joran van der Sloot. Het OM wil hem opnieuw ondervragen over de verdwijning van Natalie Holloway. Van der Sloot zit gevangen in Peru. Hij wordt verdacht van de moord op Stefanie Flores. De Peruaanse justitie heeft het Arubaanse OM toestemming gegeven voor de ondervraging. Van der Sloot heeft aangegeven met de Arubanen over Holloway te willen praten. De Amerikaanse tiener verdween vijf jaar geleden op Aruba. Van overplaatsing van Van der Sloot naar het eiland is volgens het OM geen sprake. Vanaf maandag wordt Van der Sloot door een Peruaanse rechter ondervraagd over de moord op Stefanie Flores. Provinciale staten van Overijssel hebben ingestemd met de komst van een burgerluchthaven bij Enschede. De gemeente Enschede en het kabinet willen de gesloten vliegblazers Twente een doorstart geven als burgerluchthaven. De provincie was eerst tegen, maar besloot er later toch nog eens naar te kijken. Gisteravond werd het plan met 28 tegen 17 stemmen goedgekeurd. CDA en VVD waren voor, de PvdA stemde verdeeld. In het plan wordt het terrein ook gebruikt voor kleinschalige bedrijvigheid, woningbouw en nieuwe natuur. Omwonenden, onder wie de cabaretier Herman Vinkers, verzetten zich tegen de komst van een burgerluchthaven.